het roer, we komen thuis te varen. Rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht. Land in zicht en onze ogen staren naar de kust die lokkend op ons wacht. Als de klok van Arnhemuiden. Welkom thuis, voor ons zal Wordt de vreugde soms vermengd met droevenis. Als een schip op zee gebleven rijke zee, waarvan de vissers dromen. Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Brede zee, jij hebt zoveel genomen. In jouw schoot rust menig trouwe vriend. Als de klokken van Arnhemuiden welkom thuis voor ons zal luiden, wordt de vruchten soms vermengd met roevenis, Als een schip op zee gebleven is. Als de vreugde soms vermengd met roeven Als